Een school in Meppel is vanochtend ontruimd vanwege een bedreiging. De politie heeft daar de school doorzocht op verdachte voorwerpen, maar niks gevonden. De lessen gaan daar de rest van de dag wel door. Op het strand van Kokzijde in België zijn ze begonnen met het weghalen van een orka die daar gisteren aanspoelde. Het dier overleefde dat niet. De orka trok veel bekijks. Honderden mensen stonden op het strand. Met een autopsie wordt bekeken wat er mis was met het dier. Wat we wel kunnen visueel eh, onmiddellijk zien is dat het dier heel mager is. Zowel op de rug als op de flanken zien we eh, dat dat normaal toch strakker zou moeten staan. Eh, en dat is waarschijnlijk een teken van verzwakking. En die verzwakking leidt dan tot het aanspoelen. Maar die verzwakking is zelf veroorzaakt door iets medisch waar we nog eh, voor de autopsie is uitgevoerd geen detail kunnen overgeven. Volgens Vlaamse media is het voor het eerst sinds 1850 dat er een orka is aangespoeld op de Belgische kust. John van het Schip is tot het einde van het seizoen de trainer van Ajax. Mijn collega Arno Vermeulen vertelt je er meer over. Gisteravond hebben ze de laatste puntjes op de i gezet eh, over het contract eh, en hij gaat eh, morgen voor de groep staan met Michael Falkenes, een eh, vriend van hem... waarmee hij ook in Australië en Griekenland bij Pek heeft gewerkt. Dat wordt zijn belangrijke assistent. En samen gaan zij proberen om de weg omhoog te vinden met Ajax. Ja, is veel te doen voor Van het Schip. Gisteren verloor Ajax met 5-2 van PSV en daardoor staan ze nu laatste in de eredivisie. En Luis Rubiales, de oud-voorzitter van de Spaanse Voetbalbond... is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Rubiales kustte de Spaanse voetballer Jennifer Hermoso tegen haar zin in op haar mond na de gewonnen WK-finale. kwam wereldwijd superveel kritiek op. Nu moet hij dus een andere baan zoeken, want hij mag de komende drie jaar niet in de voetbalwereld werken. Het weer, als de zon schijnt bij jou, geniet ervan. Want er komen weer buien aan vanuit het zuiden. Graadje of 14 wel vanmiddag. Morgen van alles wat. Wat zon, wat wolken, ook weer wat buien. En dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat alleen nog een korte file op de A9, Alkmaar-Amstelveen bij Amstelveen Stadshart.